die het terrein had afgesloten van de buitenwereld. Oekraïne heeft in het nieuws nog niet bevestigd... is daarom lastig te checken of er inderdaad niemand meer in het complex is achtergebleven. Er komt een samenscholingsverbod in een paar wijken in Zoetermeer. Ook komen er op verschillende plekken cameratoezicht. Het is eh, al een tijdje onrustig in de stad. Woensdag werd er vuurwerk afgestoken bij een huis. En vanmorgen werd daar een kogelgat gevonden. Een paar dagen eerder werd een jongen van 17 neergeschoten in een speeltuin. Femke Halsema heeft aangifte gedaan tegen de Ajax-supporters... die haar met de dood hebben bedreigd. De burgemeester van Amsterdam maakte vorige week bekend... dat Ajax niet in de stad gehuldigd kon worden. Daarna ontving ze via Insta in de mail bedreigingen. De politie onderzoekt nu de zaak. De vrouwen van FC Twente hebben zich opnieuw gekroond tot kampioen van Nederland. Ze won in Amsterdam van Ajax met 3-2. Ajax stond een lange tijd voor. Maar in de laatste 10 minuten wist Kim Everaerts het winnende punt te scoren. Je sportcommentator Ragnar Niemeyer. Tijdelijk eh, wordt die bal hard binnengeschoven van een eh, paar meter afstand... tussen behoorlijk wat eh, speelsters van Twente en van Ajax in Everaerts. En dan springen er veel mensen op die mee zijn gekomen uit Enschede. De landstitel wordt geprolongeerd door FC Twente. 3-2 voor FC Twente, de kampioen in de eredivisie voor vrouwen. Het seizoen 2021-2022. En dan nog het weer. Vannacht in het noorden kans op een lichte bui. Morgen overdag bewolkt, af en toe een zonnetje.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 Between your cheeks, you're going told you long ago on the road, I got what they waiting for. do run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. do from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. See us on sublime. And I fall right into all the death that I see in your eyes. You're so blind. not so bad, it's not so bad. My tea's on cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tea's on cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window. not so bad, it's not so bad.